Demissionair minister van Defensie Kaisa Ollongren zei net in Nieuwsuur vanuit het Midden-Oosten... dat onze boodschap aan Israël hetzelfde blijft, ook nu de tegenaanval is aangekondigd. Nou, het is nooit te laat om te proberen te deescaleren. Uh, dat, dat doe ik, eh, dat doet het kabinet, eh, dat doen veel landen. Uh, roepen Israël op tot terughoudendheid, roepen de landen in de regio op... Eh, tot eh, ja, het bewaren van de rust. Eh, dat is echt cruciaal. escalatie op escalatie is, is uiterst riskant... in de toch al instabiele situatie hier. Morgen gaat Ollongren praten met de Israëlische minister van Defensie. De wapenexpert die bij de Amerikaanse film Rust verantwoordelijk was voor het voorbereiden van de wapens... heeft anderhalf jaar cel gekregen. Vorige maand werd ze al schuldig bevonden aan het dodelijke schietincident bij de opnames in 2021. Acteur Alec Baldwin vuurde toen een kogel af op een cameravrouw die dat niet overleefde. De wapenexpert laadde de revolver die Baldwin later zou afvuren met echte kogels in plaats van met oefenkogels. En in Kampen is vandaag een straatnaam veranderd. De Europa-allee heet vanaf nu de Europapa-allee. Natuurlijk omdat Joost Klein met dat nummer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De burgemeester van Kampen zegt dat hij hoopt dat meer jongeren gaan stemmen voor de Europese verkiezingen in juni dankzij Europapa. En op de vraag of hij het nummer thuis aan zou zetten had hij een lekker politiek correct antwoord. Ja, ik eh, ben zo'n burgemeester die net niet oud is, net niet jong is. Maar het nummer dat bevat heel veel eh, teksten en manieren en stijlen. En bijvoorbeeld eh, Paul Elstak zit erin. En dat was toch wel het nummer uit mijn jeugd. En wat denk ik ook 18-plussers die mogen gaan stemmen heel erg herkennen. Dus er zit voor iedereen wel wat in. De burgemeester verwisselde het bord samen met een leerling van een basisschool uit de buurt. En ja, zij is ook niet echt fan. Ik vind het wel grappig, want het doet het natuurlijk wel goed. Maar het is niet helemaal mijn stijl. <laughs> Toch niet? Nee. Op 9 mei staat Joost Klein in de tweede halve finale van het Songfestival.